Dielketeert raam met het NOS-journaal. In Milhezenland is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de milde variant, maar die kan muteren tot de gevaarlijke en besmettelijke variant. Daarom moeten de 12.000 kippen van het bedrijf worden geruimd. In de zone van een kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee en eieren. De milde variant van vogelgriep is de afgelopen tijd vaker uitgebroken. Meestal blijft het bij de ruiming van het getroffen bedrijf. In Syrië is mogelijk een Nederlandse terreurverdachte omgekomen. Het gaat om Zaid K. uit Utrecht, meldt de regionale zender RTV Utrecht. De man van 18 werd in september door zijn ouders opgegeven als vermist. In januari werd zijn paspoort gevonden bij een grote antiterreuractie in het Belgische Verviers. Sindsdien werd Zaid K. officieel verdacht van betrokkenheid bij terroristische misdrijven, maar hij werd nooit gepakt. Volgens een vriend is hij nu gesneuveld op het slagveld. Een man die vanmiddag bij een winkelcentrum in Breda werd neergeschoten is overleden. De man van 28 had ruzie gekregen op het parkeerterrein van het winkelcentrum. Bij de vechtpartij die ontstond werd zes keer geschoten. Ook werden een hakbel en een steekwapen gebruikt. Er zijn twee mensen aangehouden. De politie vermoedt dat er nog meer daders zijn. Een agent die in Eindhoven een vrouw van 18 doodreed... heeft een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar gekregen. De agent reed in 2013 met sirene en zwaailichten aan door rood, op weg naar een spoedgeval. De vrouw reed op haar scooter en werd geschept. Eerder besloot het OM de agent niet te vervolgen. De rechter vindt nu dat een voorwaardelijke straf op zijn plaats is, omdat de agent onvoorzichtig reed. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Later vannacht koelt het af tot een graad of twee. Morgen begint, begint in het zuiden regenachtig, maar daarna breekt de zon door. Met Pasen blijft het droog bij 8 tot 12 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad nauwelijks files op de A1 Amersfoort naar, van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 6 kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij het Rotterpolderplein 4 kilometer na een ongeluk.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 She dreamt while the tears down the pillow. were rolling. That Teddy was caught in another careless. Didn't she wake with a weeping and wailing? The pain in her heart was too deep to conceal. Her mother cried, Nora dear, what is your ailing? But all she could answer was Teddy O'Neill. She sees the old cabin beyond the wee barring. She sees the old churchyard where they used to dance. She rambles the lane where he caught her, his starring, and her foolish heart was so full of romance. But now it's so dark and so dreary, so dark and so silent. No piper, no reel, not even the sun. Through the casement shines chilly, since she lost her own darling Teddy O'Neill. time it had come for love to depart. How she cried like a child, oh goodbye to your teddy, with a tear on her cheek and a stone in her heart. He said it was better, his fate he went roaming, but what would be gold to the joy he would find? If even he'll come back to her tender loving, yet poor, but wrong darling Teddy O'Neill. O'Neill. En Marie O'Neill. Een van die twee of allebei. Zo heet het nummer. Van je goed. Ja, dat is... Eh, van een klinkt eh, ontzettend lekker, hè? Heerlijk. Van een album, uh, Ja. Daar gaan nog wel een uurtje door zo. Ja, gaan nog wel een uurtje door. Laat maar gewoon eroverheen. Ja, de bint is, eh, moet helaas al weg, dames en heren. Want ja, ze moeten vanavond natuurlijk spelen in de lichtfabriek. En dat weet u. En eh, dat betekent dat je natuurlijk ook nog moet soundchecken. Dat je moet zorgen dat al het geluid allemaal goed is en zo. En dat valt allemaal duurt altijd wel even. Ja, dat duurt meestal wel even. En, eh, daarnaast eh, hebben we natuurlijk de technische dienst van ZFM. Uh, onder leiding van Marcus. Die zorgt dat alles live wordt uitgezonden op de radio vanavond. ik zie allemaal kastdeuren openstaan en zo. Dat ja? is allemaal. Maar goed, dan moeten wij dus maar zien dat we op een leuke manier dit uur vullen. Maar we hebben nog wel eventjes de, dat is wel leuk. We hebben wel de prijswinnaars van de kaarten. Dus die moeten zomaar even bij de microfoon komen. Dat gaat straks helemaal goed komen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. En intussen ga ik even een liedje draaien van een groep... waar mij dit laatste bijvoorbeeld heel erg aan doet denken. Ja. Uh, een van de, van, de, van de ultieme Ierse bands, zou ik zeggen. Ook uit de jaren 60 natuurlijk, toen zij Ehm, doorbraken in Nederland met het nummer The Seven Drunken Nights. Waarvan ze er overigens maar vijf mochten zingen. Omdat de zesde en de zevende te schunnig waren. <laughs> en die ga jij niet draaien, de zesde en de zevende? Nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, Want die, staat, die, die vind je namelijk bijna helemaal nergens. Oh, wat jammer. Ja, want dat is, dat, er is alleen een gekuiste versie van. Eh, want de zesde... Eh, de, de zesde en zevende na, uh, when I came home on eh, eh, Friday night or so, as drunk as you could be, ehm, mhm. there was a, jack, a dick between your legs from my old dick should be. <laughs> ah, ja. En dat mocht dus niet. dat mocht dus niet. nee, in de jaren zestig ging controversiële... dat, dat, dat, kon niet. Maar, wereldje die we toen hadden. Ik ga wel een liedje draaien van de Dubliners. Want dat is natuurlijk echt een band die... denk ik wel voor heel veel, van dit soort dance ook model gestaan heb. En van de Dubliners ga ik een heel mooi liedje draaien. Echt een heel mooi liedje. En het heet The Old Triangle. Hier zijn de dubbelinders. A ah, hungry feeling came o'er me stealing And the mice were squealing in my prison cell and the old triangle when jingle jangle all along the banks of the Royal Canal to begin the morning crew was ballin'. Get up, you bowsy, and clean up your cell. And the old triangle. When jingle jangle. Oh, the lags were sleeping. Humpy Gussie was creeping as I lay there weeping for my gal Sal and the old triangle when jinga. of the Royal Canal. Up in the female prison, there are 75 women. Tis among them I wish I did dwell. Then the old triangle could go jingle. Ja, dat is... De Beatles. Ja, dat waren de Beatles. Dat waren de Beatles. Van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En daarvan draaiden we even Getting Better. En, uh, en daarvoor de Dubliners. En voor de Dubliners met The Old Triangle. Geweldig mooi, eh, mooi liedje. Ehm... Eh, ja, en ik heb hier twee eh, hele mooie dames aan de tafel zitten, dames en heren. Bij onze stamtafel. Mag even de microfoon een beetje naar je toe trekken. Dat is misschien wel leuk. Makkelijk. Want, want eh, kijk. Want jullie hebben de prijs gewonnen. Imka was het, hè? Imka? Ja. Jij hebt de prijs gewonnen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Wist je het antwoord? Ja, dat wist ik. Wat was het Zonder te googelen? ik heb wel gegoogeld, <laughs> maar ik wist wel dat het met het stadspark van Groningen te maken had. Oké. Oké. Okay. Alleen exacte datum niet. Nou, dat maakt niet uit. Maar eh, eh, had je al gehoord van Rapalje? Of, of eh, kende je ze al? Of was het helemaal nieuw voor je? Het was niet helemaal nieuw voor me. Ik heb, in het verleden heb ik wel nummers van ze gehoord. Maar voor mij was het helemaal nieuw. <laughs> Voor jou, voor is het nieuw? Ja, voor mij helemaal nieuw. Jij bent dan nog zo jong. Klopt. <laughs> <laughs> ja, oké. Hey, en, en wat vind je ervan, Lisa, die, die, die muziek? Wat, vind je ja, ja, ik vind het op zich wel leuk. Eh, ik hou ook van de dans zelf. Dus het is voor mij heel bekend eigenlijk. Ja, oh, jij, danst uh, Keltisch of Iers? Of, nee, ik zelf niet, maar ik wou het altijd wel. Oké. Een soort riverdance, zeg maar. Eh, ja. Line dance, hè? Ja, Ja, line dance is iets oh. heel anders dan... Line dance, dat is voor oude, oude mensen die, eh, drie stapjes voorwaarts kunnen zeggen. En drie Op één vierkante meter kunnen ze toch een hoop doen altijd. Ja, dat is wel waar. Maar dat is toch wel een ander niveau dan, dan, dan, uh, dan, riverdance. Maar jullie gaan dus vanavond naar het concert. in Kuilen. Ja. Zin in? Ja, ja absoluut. En, en, eh, en, eh, andere muziek, ik hoorde je ook nog iets noemen van blues. Eh, wat voor muziek vind je nog verder nog leuk? Dan behalve ik, ik, hou, ik hou eigenlijk van een heleboel muzieksoorten. Van jazz tot, nou niet te heavy metal, maar alles daartussenin, daar hou ik wel van. Punk, disco, soul, blues, noem het maar. Ik hou er wel van reggae. Dat is allemaal hartstikke mooi natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen even een klein beetje te zoeken. Want ik wilde even eigenlijk een hele mooie uh, blues even laten horen. Maar ik kan hem zo gauw niet vinden. Dat is... <laughs> altijd lastig. Dat is altijd weer... Nou, hij komt wel. Maar het is even zoeken. Ehm, maar ik kan hem zo gauw eventjes niet vinden. Maar dat, dat, dat eh, komt, in de loop van het programma komt dat allemaal goed. En eh, de jouw muziek, Lisa, wat, wat, wat, wat vind jij interessant qua nou, muziek? We hebben vrijwel dezelfde smaak. Oké, dat is wel makkelijk. <laughs> heel makkelijk. Ja. Dan kan ik nooit ruzie krijgen van wat er opgezet moet worden. Nee, nee. nee, nee. dat is dan wel weer handig natuurlijk. Ja. Um, ja, ik, ik, ga nog eventjes... Ehm, jij nog even zoeken rustig? Eh, ja. ik nog wat eh, van die jongens draaien anders? Nou jij gewoon nog wat van die jongens. Ja? Ja, dan kan oh, ik even... kunnen ze alvast een beetje in de stemming komen natuurlijk. Ja, dan kan ik vast even die, die ene hele mooie blues die ik... Um, vond ook nog eventjes draaien. En dat vind ik wel interessant om dat te doen. Want ze hebben twee albums eh, achtergelaten bij me. Daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Ja, leuk hè? Ja, ga je ze allebei tegelijk draaien? Ik ga ze allebei tegelijkertijd draaien. Kijk hoe dat klinkt. Even kijken. Ja. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, um, ik ga even, even, kijken. Eh, eh, ehm, welke zullen we doen? Ride On vind ik wel leuk. Ja, vind ik een leuke titel klinken. Ik weet niet of ze hem vanavond gaan spelen, maar we ah, gaan hem meemaken. Je draait hem gewoon. Ride in de lichtfabriek eh, optreedt. Hoorde je? En Ruud is nog steeds eh, druk aan het zoeken. Ik ben benieuwd of hij hem kan vinden. Ja, dat, lukt, dat lukt me vast voor zeven. <laughs> en anders eh, pakken we gewoon nog een uurtje erbij. Ja, nou, kan ook nog. Ja. Nee, maar ik was, iets, ik was even iets aan het zoeken, maar ik denk dat ik er bijna ben. Ja. Ja, ik denk dat ik het al bijna ben. Oké, nou er zit een mooie mooie stuk te zoeken. voor de prijswinnaressen. We zitten er allebei. Ja. Ja. Hebben we dus, ja. dat was al gevraagd, we er zin in hebben vanavond natuurlijk. Maar eh, lichtfabriek wel vaker geweest? Nee, daar ben ik nog nooit in. Nee? Nee. Ja, okay, wel langs gereden, maar nooit eh, <laughs> gestopt. ik ben er één keer eerder binnen geweest, maar nooit als er een artiest optrad of zo. Dan was er echt alleen een DJ en dat, het is groot. Dat weet ik me nog wel herinneren. Maar ehm ja, heb je wel, <laughs> wat, gevonden? Want ik weet ook niks. Nee, ik, dat komt goed joh, maak je geen zorgen. <clears throat> Ja, ik had er natuurlijk op gerekend dat we dit uur nog een band zouden hebben. Dus ja, ik, ook. <laughs> Ja, dus dan zit je zo van, eh, ja, nou ja. Maar dat is dan even niet zo. Maar dat geeft niet, want wij kunnen gewoon, wij lossen dat heel snel, lossen wij dat gewoon op. Dat lijkt mij wel. Ja, natuurlijk. We gaan gewoon een leuke plaat draaien. En ik heb hier alweer wat heel leuks klaarstaan, dames en heren. Nou, klaarstaan, dat moet je natuurlijk ook niet zeggen, maar... Eh, het is een nieuwe zinger van eh, Miss Montreal. Laten we dat maar nou eens even doen. Even leuk tussendoor. Even een leuk plaatje. En dat heet Good to go. Hier is Miss Montreal. Sanne heet ze eigenlijk. Sanne Hams, hè? Ja, en die gaat ook weer een, eh, die gaat ook een festival organiseren. Dat heet Bierpop of zo. Dat zag ik eh, van de week ergens. Ehm, ja, jullie zijn, jullie zijn wel eh, theaterdieren, hè, Imka en Lisa. Want jullie, ik hoor zo in de wandelgangen, even zo als de microfoon zit. Jullie heel vaak, gaan jullie vaak naar theater? Ja, heel vaak, vaak. Ja, ja. <laughs> Vertel eens, wie heb je al gezien onder andere? Nou, wie niet kan je beter vragen. wie hebben jullie, wie, hebben jullie nog niet gezien? Ehm, ik heb nog niet... Ehm, Bert van Marwijk, daar wil ik een keer heen. Bert van Marwijk? <laughs> ja. Ja, die vertelt goede moppen. Ja. <laughs> ja, maar die zit, daar kun je niet helemaal. Die zit voorlopig bij Go Ahead Eagles vast. Hè? we eh, zijn als, vorig jaar ook bij een uh, Ierse band geweest. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar die was in het theater. Oké. Okay. Ja, Daar ook dansers, bij. Ja. Ah, oké. Ehm, goed, ik ga eventjes ehm, een muziekje draaien, dames en heren. Wat mij dus vandaag vooral, en nou niet alleen vandaag, maar zeer aan het hart ligt. Want eh, zoals u ongetwijfeld misschien nu wel uit de media en alle aanverwante artikelen begrepen heeft... is mijn grote vriend en collega van vele muzikanten in Nederland... Eh, gisteren plotseling overleden. En dan heb ik het over Jacques Kloes. De, de zanger van de legendarische eh, Dizzy Mans Band. Ehm, gisteren kwam hij, eh, werd hij door de politie in zijn, eh, in zijn huis in Wijk aan Zee gevonden. Dood naast zijn bed. En daar zijn heel wat mensen, waaronder ik, behoorlijk van ondersteboven. Want dat had je niet verwacht. Vorige week, nog geen twee of drie dagen geleden, stond hij met zijn band nog in Eindhoven te spelen. Vol energie, vol zin om allerlei leuke dingen te doen. En ineens is het over. <clears throat> en dat... Jacques Kloes een zeer begenadigd zanger was. Ehm, dat bewezen niet alleen de liedjes die hij schreef eh, voor de, de Disneymans Band. Maar dat bewees ook als hij bij diverse groepen, zoals bijvoorbeeld de Blues Brewers eh, uit Beverwijk en ook nog vele anderen, ook met Jan Akkerman samen bijvoorbeeld, prachtige bluesnummers uh, ten gehore kon brengen. Ik ga u nu, als alles goed gaat tenminste, een stuk laten horen dat opgenomen is in het Amuidens uh, Thalia Theater. En hier hoor je dan Jacques Kloes samen met eh, mensen van John the Revelator. En dat is een geweldig, geweldige blues. Luistert u maar als alles goed gaat en het gaat goed. Oké, we gaan de nou, blues doen. Stormy Monday Blues, Jacques Kloes. cold stormy Monday. Yeah. But I tell you, cheeroos, there's even bad That's right, man. tell you about till something more, You know, uh, wedding's even worse. And there's a night, there's a night, you're just as bad. So that's what I say. Well, the eagle flies on Friday. Yeah. And Saturday night. We go out and play. Hier in Italia, we go out and play, man. okay, Guus. Oh, sorry Monday. Saturday night, we go out and play. We play the blues for you. mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy down on me. Yeah. That's what I say. Tell you about it. give them the blues. in het Thalia Theater in uh, Muiden. Waar ze jaarlijks een eh, bluesfestival hebben. Dat heet Blues Train to Thalia. Eh, dat wordt meestal dan gehost door de band Barrelhouse. Nee, John the Revelator. En ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. John, John the Revelator is dat. En die, die, ehm, die, die hosten dat, zoals dat heette. En de, nodigen daar altijd wel een aantal grote mensen uit... die dan een avondje gewoon op een heerlijke manier de blues spelen. Nou, dit was een opname die natuurlijk eh, een beetje past in deze tijd. Eh, de dood eh, van Jacques Loes gisteren, de plotselinge dood... die ons heel veel mensen toch behoorlijk heeft aangegrepen. Eh nou, de, Dolly. Ik, we gaan eens even met Dolly praten. Hey, is ze er ook nog? Ja, Dolly is er nog. Ze is nog niet weggelopen. Hoor maar. <laughs> Dolly is er nog. Ze is er hoor. Ja. hey, dat had je weer leuk voor elkaar, hè? dat, had je weer leuk voor elkaar, hè? Die, ja, wat goed, hè? Ja, dat vond ik wel. Ja, dus zo zie je maar. Een brutaal mens heeft de halve wereld. Ik nodig ze gewoon uit en ze zeggen gewoon ja. Ja. Is toch leuk? Dat is hartstikke leuk. Ja. En dan ga jij vanavond ga je ook naar de liftfabriek. Ik ga naar de lichtfabriek, want uh, ja, even kijken. Ik, eh, het licht heb ik al eh, heel lang geleden gezien. Nou. Maar het is alweer bijna gedoofd. <laughs> maar ehm, Nee, eh, eh, ik ga erheen en ten eerste ga ik lekker genieten van de show. Want het, het zijn natuurlijk een paar mannen bij elkaar waarbij je van alles kan verwachten. En ze weten zelf niet eens wat er gaat gebeuren allemaal vanavond. Want wat ze er binnen schieten, doen ze. Ja, dat merkten we vanmiddag wel. Het was een grote chaos. Ja, precies, precies. <laughs> nou, ik, zei, ik zei net, als we waren even de deur uit. Eh, wat was het, tien over zes of zo is. Ik denk, wat een rust. Hoe drie mannen zo'n drukte in de studio kunnen maken. Ja, maar wel leuk. Wel, leuk. superleuk. Het is echt, echt lachen. En vanavond ook. Het, het, wordt met vuur spuwen, geloof ik. En uh, het Keltisch dansende dames. En eh, nou, er kan van alles gebeuren. En ze, dus en ze staan in kilt. En ze gaan ook met de billen bloot, geloof ik. Ja, eh, nou- de uitvoering met de billen bloot, geloof ik. nee, wat nou? Dat, dat loopt een beetje door elkaar. Want in Haarlem oh. staan ook de posters met de billen bloot. Maar dat is deze show niet. Het is de oh. Celtic Folk Night. Oké. Maar ja, wat het verschil is, weet ik niet. Ik denk dat ze precies dezelfde liedjes <laughs> spelen. ja, ja. Nou, ze hebben één dubbelalbum en één gewoon album uh, hierachter gelaten. Er staan voldoende nummers op, denk ik, om een, uh, twee wel mee te vullen. Maar goed, wat ik in ieder geval ga doen, ik ga daar eh, verslag doen, een beetje. Dat, dat, koppel ik dan naar de studio terug, zodat de mensen thuis ook een beetje kunnen horen hoe het in de zaal is en wat er allemaal voor gekkigheid gebeurt. Want ja, ze kunnen natuurlijk wel luisteren, maar niet zien. Nee. Dus dat probeer ik een beetje toe te leggen. Nee, we hebben nog geen beeldradio. Nee, dat is jammer, hè? Ja, jammer. Dat is, ehm, ja, ja, goed nou de brom <laughs> is uit de microfoon. De brom is uit de microfoon, is, ja. is u opgevallen, dames en heren? Dus we krijgen een beeldraad. Allemaal mailen naar Marcus dat de brom eruit is. hey Dolly, ik heb, een, ik heb een leuk liedje voor je. Voor mij? Och, dat ja, zal wel weer ik heb, een leuk, ik heb een leuk liedje voor je. Ja, toch ja. Herman Vinken zeker weer. Hey, dit is oh. echt een Charles hey, Duif. Ja, ik heb een leuk liedje voor je. Van Sven? Nee, nou, wacht even. Moeten we wel zitten. Ja, komt-ie. Och. Dolly. This is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still growing, you still going strong.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 Maar eh, daar wachten we even mee tot volgende week vrijdag in een café aan de Halterstraat op nummer 32. Daar zal je hem wel horen zingen. Is dat zo? Ja, echt waar. Oh. Of heb je een zanger of zangeres eh, mee? Nee, nee, nee, we zijn met z'n drieën. Oké gewoon nou, nemen. Meer past het niet in, Kan er niet met z'n vieren gaan staan. <laughs> Eh, dat doen we met z'n drieën daar. Eh, eh, gewoon met dat trio dat we daar al vaker gespeeld hebben. daarom, dat is heel oud. Eigenlijk mijn eerste trio. Is een beetje mijn eerste officiële trio. Dat is Kees van der Laars, nee, Charles nee, nee, nee, en nee, nee, nee, nee, dat is Charles Duif, Janssen Jansen en Hein Piscard. Dit Oh ja, Voor dat was het. Een keertje Hein Piscard gewoon. Ook een keer, mag wel gezellig vinden we dat. Leuk. Uh, ja, eh, hoe zitten we met de tijd eigenlijk? Nou, we gaan eh, goed. Ja, we gaan goed, hè? We hebben nog alle tijd. Hebben We nog alle tijd. Ja. Oh. Nou, dan gaan we nog even... Maar nee, ik heb nog even, eh, ben benieuwd. Ja? Iets over Radio 6 hoorde ik net stiekem. Ja, ja ik hoorde er ook iets over, over Radio 6. Vertel ja. eens, Inka. wat heb ben jij met Radio 6? sorry. Radio 6. ja, je moet wel nou, op blijven letten. Eh, het kost allemaal kostbare zendtijd dit. Hè. Dat kan niet allemaal zo. Maar eh, wat heb jij met Radio 6? Want jij was op de afterparty van de Zwarte Lijst. Hoorde ja, vorige week. Ja? ik luister graag naar Radio 6. Beetje jazz, beetje funk, beetje soul. Ja. Dat is, eh, daar ligt toch wel mijn, dat is toch wel mijn favoriete muziek. ja, ja. En, en, en hoe was de afterparty? <laughs> Die afterparty was heel leuk. Was, eh, Corné Klein was aan het draaien. Ja? Vorig jaar ben ik ook geweest. En toen was uh, eh, Gerard van Ekdom en Giel Belen draaiden ook. Oké. Hebben die verstand van muziek dan? Ja. Nou... <laughs> Gerard wat een net. Wat eh, Gerard draaide heel goed. Die, die, mengde ook heel goed. Dus er waren mooie aansluitingen van de nummers. Ja. Maar Gielse muziekkeuze... Ja, het kwartier was de zaal leeg. Dat is ook een beetje alternatiever Gielse muziek. ja. Ja, ja, En was jij er ook bij Lisa? Jij was er niet bij. Mag je niet mee? Nee. ik was niet mee, helaas. Blauw nou. nou dat vind ik maar vanavond mag je wel mee. Vanavond mag je wel mee. Wel. En vanavond mag je gezellig lekker mee naar, eh, naar Rapalje. En dat is natuurlijk op zich wel leuk. Ehm, eh, eens even kijken. Ehm, ja, ik heb eigenlijk een heel mooi nummer klaarstaan nog. Maar wat zullen we doen? Zullen we iets van Napoleon of zullen we dit mooie nummer klaarstaan eh, wat ik hier heb klaarstaan? Doe toch een eh, mooi nummer, joh. Ja, ik denk dat we voldoende Napoleon nog gaan horen vanavond Zo 9 uur live op uh, Drie uur achter elkaar. Dan ga ik nu een heel mooi nummer draaien. Ja. van de Eagles. Wow. Ja. Welke? Een eh, live uitvoering van een heel mooi liedje. Oh, en, eh, je moet wel even een bruggetje maken, hè? Naar dat nummer toe. Waarom? Ik ben geen bruggenbouwer. Hallo, eh. ik, ik, ik, ben geen bruggenbouwer. Oh. in aannemen ben ik ook slecht. Nou ja, als het om geld gaat, neem ik wel aan. Maar. Ja. Ehm, we gaan een nummer 5 van de Eagles. Een live uitvoering van een prachtig liedje. En dat heet The Seven Bridges Road. There are stars in the southern sky. Sad prachtige Eagles luisteren. Ga ik toch echt gedag zeggen hoor. Ja, we gaan gedag zeggen. Echt waar. Ik ben er helemaal klaar mee. Dit was uh, door voor deze Goede Vrijdag, zou ik maar zeggen. Ehm, volgende week zit Cheryl hier weer, Cheryl Duif. En... Ehm, dan is er ook volgens mij live muziek. de volgende week. Nee, volgende week niet Nee, we hebben oh. volgende week geen live muziek. Eh, we gaan het wel proberen trouwens hoor. Want er zijn hier eh, mensen van eh, de Fat Lady. Van het operagezelschap. Ook zij gaan drie dagen maar liefst achter elkaar optreden in de lichtfabriek. 17, 18 en 19 als ik het goed heb uit mijn hoofd. Dus in ieder geval is de zangeres hier, de dirigent en een, een, iemand van de organisatie. En ze gaan proberen om live te doen. Maar dat, dat is nog niet helemaal zeker. Nou. En we hebben dan uh, eh, Heinz Grama en Wendy Jacobs... namens de toneelvereniging Wim Hildering. En die gaan over hun nieuwe stuk vertellen. Nou, dat was weer heel gezellig. Vol programma dus. dus. vol programma volgende week weer. En eh, nou goed, eh, ik ben er zelf weer eh, aanstaande woensdag voor de Zandvoort Duit. voor de lunch. lunch. lunch. Voor de lunch. Aanstaande woensdag. Ehm, dank voor het luisteren voor deze middag, dames en heren. En... Fijne avond en genieten vanavond van de radio, hè?